Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. En die is dit jaar anders dan anders, omdat er net verkiezingen zijn geweest en er nog geen kabinet is. In de stukken in het koffertje van minister De Jager staan vooral de belangrijkste bezuinigingspunten van het vijfpartijenakkoord uit het voorjaar. Daarin werd onder meer afgesproken te bezuinigen in de zorg en iets te doen aan de hypotheekrenteaftrek en de AOW-leeftijd. Ook staat erin dat de BTW over twee weken wordt verhoogd. Donderdag worden de nieuwe Tweede Kamerleden geïnstalleerd en zij kunnen de miljoenennota de komende tijd weer helemaal veranderen. Ook is onduidelijk wat er in de formatie overblijft van de plannen. De stad Den Haag staat vandaag weer bol van de tradities. Om 1 uur vertrekt de koningin in de Gouden Koets naar de Ridderzaal waar ze een half uur later de troonrede voorleest. In verband met de verbouwing van het Mauritshuis is de route van de koets iets aangepast. Het Openbaar Ministerie gaat de komende jaren meer aandacht besteden aan oude, onopgeloste misdrijven. Nieuwe DNA-technieken bieden mogelijkheden om tientallen van die cold cases opnieuw onder de loep te nemen. Vandaag begint het verwantschapsonderzoek in de zaak van Marianne Vaatstra. Met dit soort onderzoek, dat sinds dit jaar is toegestaan bij strafzaken, kan de politie via het DNA-profiel van familieleden een dader op het spoor komen. Meer dan 8000 Friese mannen is gevraagd DNA af te staan, in de hoop dat daar op zijn minst een familielid van de dader bij zit. Het OM en het Nederlands Forensisch Instituut hebben de capaciteit om elk jaar 10 van dit soort zaken aan te pakken. Het CDA-bestuur gaat een commissie benoemen die onderzoek moet doen naar de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen. Volgende week wordt vastgesteld wie erin gaan zitten en wat de precieze opdracht wordt. Het CDA ging van 21 naar 13 zetels. Volgens partijvoorzitter Peet Oom staat het bestuur unaniem achter partijleider Buma en bepaalt hij de koers in de formatie. Een aantal CDA'ers wil dat hun partij nu al laat weten niet in een nieuw kabinet te gaan zitten, maar dat standpunt is niet overgenomen.